spoedige start. Eefje kunnen met het NOS Journaal. Een voetballer die in september een tegenstander tegen het hoofd schopte... moet zes maanden de cel in. Volgens de rechter is de 35-jarige speler van SC Badhoevedorp schuldig... aan poging tot doodslag. De man zegt zelf dat hij het hoofd van de tegenstander... per ongeluk met zijn schoen raakte. Volgens getuigen was het opzet. De speler moet van de rechter ook een schadevergoeding van 1000 euro betalen aan het slachtoffer. Schiphol schrapt morgen ruim 100 vluchten vanwege de verwachte storm. Volgens de luchthaven gaat het om vluchten van meerdere maatschappijen. KLM annuleert ruim 50 Europese vluchten. Schiphol raadt mensen aan om contact te houden met de maatschappijen waarmee ze morgen vliegen. Ook moeten reizigers rekening houden met vertragingen. In Den Haag en Amsterdam zijn demonstraties tegen het Iraanse regime. Op beide plekken zijn ongeveer 150 mensen. Het protest in Den Haag is bij de Iraanse ambassade. Sinds afgelopen weekend wordt in Iran gedemonstreerd tegen de regering en de geestelijke leiders van het land. Daarbij vielen zeker 21 doden. Aanleiding voor de protesten zijn de hoge prijzen voor voedsel en brandstof. Het marineschip van Spijk heeft in het Caribisch gebied een schip onderschept met 1600 kilo cocaïne aan boord. Het koopvaardijschip was onderweg naar de Dominicaanse Republiek. Drugs werden gevonden tussen de brandstoftanks. Het is de tweede drugsvangst door de Van Spijk in twee weken. Vlak voor kerst onderschepte het marinevaartuig een speedboot met ruim 500 kilo cocaïne. Traumachirurgen hebben rond de jaarwisseling 95 vuurwerkslachtoffers behandeld. Vorig jaar waren het er 72. Zo'n 30 heeft waarschijnlijk blijvende schade. Blijkt allemaal uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. Een totaalbeeld van het aantal vuurwerkgewonden is er pas als ook de cijfers van ziekenhuizen, huisartsen en andere hulpverleners er zijn. Het weer nog. Vanuit het westen gaat het regenen en de wind trekt aan. Morgen stormt het, vooral langs de kust.